spoedige start. Kirsten Klomp met het NOS-journaal. In het grote jihadproces heeft hoofdverdachte Azedine C. alias Abu Moussa een celstraf gekregen van zes jaar. Hij heeft zich volgens de rechtbank schuldig gemaakt aan het verspreiden van opruiende boodschappen... en hij vormde de speel van een organisatie met terroristisch oogmerk. Azedine werd vrijgesproken van het beheren van de website De Ware Religie... en van het ronselen van jihadstrijders. Twee andere verdachten in het jihadproces kregen straffen van drie jaar cel, waarvan één voorwaardelijk. De enige vrouwelijke verdachte kreeg zeven dagen cel. In de Zwitserse stad Genève heeft de politie het dreigingsniveau opgevoerd en worden meer agenten ingezet om gevoelige plaatsen in de stad te beveiligen. Dat melden de veiligheidsdiensten. De autoriteiten zijn op zoek naar verdachten in verband met de aanslagen van vorige maand in Parijs. Die verdachten zouden in de stad zelf of in de omgeving zijn. Volgens een bewaker bij de Verenigde Naties maken de Zwitserse veiligheidsdiensten jacht op vier mannen. Woningcorporatie Rochdale is blij met de uitspraak tegen voormalig bestuursvoorzitter Mullenkamp. Die werd vanochtend veroordeeld tot 2,5 jaar cel voor onder meer omkoping, fraude en oplichting. De corporatie kwam in grote problemen door de beslissingen van Mullenkamp. Rochdale hoopt dat de naam van de corporatie is gezuiverd, nu de oud-bestuursvoorzitter persoonlijk is veroordeeld. Vanaf komend jaar zijn meer wetenschappelijke artikelen gratis beschikbaar. Dat heeft de uitgeverij Reed Elsevier afgesproken met de Nederlandse universiteiten. Op den duur moet 30% van de artikelen van Nederlandse wetenschappers voor iedereen te lezen zijn. Nu verdient Elsevier nog veel geld aan lezers die betalen voor toegang tot artikelen, net als veel andere wetenschappelijke uitgevers. Het weer, veel bewolking, maar het is op de meeste plaatsen wel droog. Het is 7 tot 9 graden. Door de matige zuidwestenwind voelt het wel wat kouder aan. Vanavond eerst in het noordwesten regen, daarna ook in, het rest van het land. Morgen opnieuw bewolkt en regen, met alleen in het noorden zon.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 En mijn naam is Bart van der Meer. Afgelopen twee uur heeft u kunnen luisteren naar Ruud en Imka deze keer. En eh, het was allemaal ZFM Lunch en het was weer een leuk programma met hele leuke interessante onderwerpen en muziek. En dat hebben wij natuurlijk ook. We beginnen met uh, speciaal eh, soort tabak. En daarna hebben we een stelletje helden. Veel plezier! you're so chic. Do you ever love me? Babies of the mountain streamline. Midnight you can see the floors. Dance the cha-cha through till sunrise. Opens up exclusive doors for wow. Just like the moonbows look the same. So me and you, just we two, got to search for something new. heen. twee platen die kwamen uit de jaren 70. Deze Heroes van David Bowie kwam uit 77 en stond op de LP Heroes. Het was een compositie van David zelf samen met Brian Eno. En Brian die kennen we dan weer van Roxy Music en daar begonnen we dan weer mee. Met eh, die eh, speciale soort tabak. En wie was, wat was dat voor tabak? Dat was Virginia Plain. Inderdaad, uit 1972. En je wordt in matchbox van eh, decennium naar decennium geslingerd. En dat gaat nu ook weer gebeuren. 1955, Elma Kogan en Dreamboat. You dreamboat, you lovable dream dreamboat. The kisses you gave me set my dreams You'll be mine forever, You dream of, you lovable dream of, the sincerely. I love you so dearly. I'd follow you, darling, to any shore. You dreamboat, you lovable dreamboat. Say that you'll be mine forevermore. Helma Kogan en die heeft in haar tijd van 1952 tot 1966 zo ongeveer tussen de 40 en de 50 singles gemaakt. En dit was er een van uit 1955. We zijn alweer toe aan de top 40 van 50 jaar geleden. Drie nieuwe binnenkomers. En er zit dan één keer in de zoveel tijd echt daadwerkelijk een klapper tussen. En dat is deze week. Je hoort straks wie dat zijn. Eh, dan weet je nu al dat het een groep is. Goed, ehm, we gaan naar de eerste nieuwe op 36. Otis Redding en My Girl. talking about my 30 groot is Redding and My Girl. En de volgende nieuwe die staat op 30. De Spencer Davis Group met Keep On Running. tweede nieuwe. <laughs> dat was de tweede nieuwe op 30. De Spencer Davis Groep met Keep On Running... met de grote Steve Winwood als zanger en als eh, toetsenist. En dan zijn we nu toe aan de hoogste nieuwe. Die kwam binnen op 2. En het was een dubbele A-kant. Uh, Daytripper en We Can Work It Out. Day eh, Daytripper gaat het niet worden. Want als ik, dan denk ik namelijk dat mijn telefoon afgaat. Daytripper is de ringtone van mijn telefoon. Dus we gaan die andere draaien. En die is dan natuurlijk de klapper van de week. week, Try to see it my way. Do I have to keep on talking till I can go on? While you see it your way, run the risk of working, work nummer 2, dubbele A-kant We Can Work It Out in Daytripper. En wij draaiden dan We Can Work It Out. Als je wel eens in België een omleiding hebt, dan heb je ook echt een omleiding, want dan kom je er nooit meer uit. Dat is echt eh, wat dat betreft een soort doolhof.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 Should have read that detour sign. Detour. to his side. When I got stuck in the mud, all my hopes dropped with a thud. Guess that my heartstrings are made of twine. Had no willpower to get from the hole that I'm in yet. Should have read that detour sign. Detour, there's a muddy road ahead. Detour, paid no mind to what it said. detour sign. Should have read that detour sign. Should have read that detour sign. Detour. C-A-F-M. Blue eyes like a deer sky, watching over. puntje met Elton John en Blue Eyes uit 1982. Dan zijn we nu toe aan de, tip van Willem. En dat is een, nummer van Led Zeppelin. Ja, hij kan er wat van zijn nummer door. Nou gaan echt je trommelvliezen eraan, als je niet oplet. Het is een nummer van de vierde LP van Led Zeppelin. Het heet Rock and Roll. Komt uit in 1971. En een van de gastspelers op die LP was bijvoorbeeld... de pianist van de Rolling Stones, Ian Stewart. Op dit nummer hoor je hem waarschijnlijk niet zo heel erg goed... Maar eh, bescherm je trommelvlies in ieder geval. Hier is Led Zeppelin, de tip van Willem met rock and roll. Een heerlijke, ik ga volledig uit mijn dakplaat van eh, Led Zeppelin, rock and roll. De tip van Willem van deze week. Ehm, het laatste uur van Ruud draaide hij uh, ehm, Tennessee met uh, Dreadlock Holiday. En nu gaan wij een plaat draaien van twee van de leden van uh, Godly and Cream, een Englishman in New York. En dat kwam van de LP Freeze Frame. En onthoud dat even. and Cream van hun LP Freeze Frame, An Englishman in New York. En dat Freeze Frame dat komt in het volgende nummer ook weer terug... want de Jay Giles Band had daar in de jaren 80 een hit mee op een single, Freeze Frame. 1982, de Jay Giles Band en eh, Freeze Frame. Van de week was ik een eh, cd aan het draaien, die heet Celtic Mist. En daar staan nummers op van Michael Flatley's Lord of the Dance, Planet, um, the, the, Chorus, eh, Mark Knopfler, dus niet de minste. Maar ook een, nummer, een paar nummers zelfs van Celtic Spirit. En dat nummer heet Will You Go, Will You Lassie Go? En ik denk bij mezelf, hey, dat ken ik. Maar niet van de groep Celtic Spirit. Eh, we kennen het van The Birds. dan heet het heel anders. Dan heet het Wild Mountain Time. We gaan ze achter elkaar draaien. Celtic Spirit en Will You Lassie Go. En The Birds en Wild Mountain Time. ik kan niet kiezen tussen die twee uitvoeringen. Ik vind ze allebei heel erg goed.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 you back. Backrack en David uit 1964... Anyone Who Had A Heart van Dionne Warwick. In Nederland zijn we in de jaren van de protestsongs... en daar was eh, Bob Dylan natuurlijk de grote aanstichter van. In Nederland zijn we niet zo erg eh, bedeeld met protestsongs.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 Oh Lord, let the good times come. Goedemiddag, dames en heren. Ja, <laughs> als je een beetje staat te babbelen met de mensen hier in de studio... dan uh, vergeet je wel eens wat hier en daar. Uh, we, zijn bijna, <laughs> we zijn toe aan de laatste vocale voor het nieuws van drie uur. En die komt van uh, Fats Domino. Jambalaya on the Bayou. Goodbye Joe, me gotta go, me oh Me gotta go, all the Piro down the bayou. My Yvonne, sweetest one, me oh Maya. Son of a gun, we'll have big fun on the bayou. Jambalaya, crawfish pie, Billy Gumbo. Cause tonight I'm gonna see Mama Cherubio. Pig guitar, till fruit joy. voor het nieuws. Dat was uh, eh, Vets Domino met Jambalaya on the Bayou. En eh, we sluiten dit eerste uur instrumentaal af met part 2 van Smokey. Ja, part 2. Dan moet er ook een part 1 zijn. Ik ga ernaar op zoek. In ieder geval, eh, vandaag wordt het niet. Misschien een andere keer. Maar dit is Bill Black's Combo. Tot het nieuws en de berichten. En daarna zijn we graag bij u terug. Tot zo. en stuur u allemaal fijne dagen.